Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland zegt dat inwoners van bezette gebieden in Oekraïne massaal hebben gestemd voor aansluiting bij Rusland. Helemaal eerlijk waren de referenda niet. Inwoners waren gevlucht en anderen werden gedwongen om te stemmen. Er wordt nu verwacht dat president Poetin snel goedkeuring geeft... om die gebieden bij Rusland te voegen, zegt deze NAVO-militair aan tafel bij Op1. Dat betekent een, een andere juridische status van die strijd op dat moment. Omdat het dan niet gaat over Oekraïnse troepen... die proberen Russische troepen van hun grondgebied te verdrijven... maar dat het gaat om buitenlandse troepen op Russisch grondgebied. Oekraïne heeft al gezegd dat ze de uitslag niet erkennen. Het onderwijs maakt steeds vaker gebruik van intelligente technologie... zoals lesprogramma's die opdrachten nakijken. Het scheelt weer werk voor docenten... maar over het toenemende gebruik van technologie heeft de onderwijsraad wel zorgen. Het kan het onderwijs ook uh, verschralen. Bijvoorbeeld als de persoonlijke band met docenten verdwijnt... of als studenten heel veel individueel moeten doen. De, de computer kan niet alles... Ook kan het discriminatie in de hand werken. Het ministerie gaat verder onderzoek doen naar hoe intelligente technologie wel gebruikt kan blijven worden... maar dan zonder al die nadelen. Jarenlang konden Vega-slagers in hun handen wrijven... want ze zagen het aantal klanten alleen maar toenemen. Door de stijgende prijzen kopen nu veel minder mensen vleesvervangers en bioproducten. Ze vallen terug op goedkopere plofkip bijvoorbeeld, zien slagers en supermarkten. Ik had eh, niet verwacht dat mensen eh, zo zouden terugvallen op een oude gewoonte. Eh, maar het is ook niet per se zo dat vlees weer aan het stijgen is. Ook de vleesconsumptie staat eigenlijk onder druk. Dus wat we meer en meer zien is dat mensen hun vlees wel vervangen, maar niet per se door vleesvervangers. Ook biologische producten worden dus minder verkocht. Het weer nog net zo wisselend als de afgelopen dagen. Al is er tussen de buien door vandaag wel iets meer ruimte voor de zon. En het wordt ietsje warmer, 13 of 14 graden.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 De uitslagen van de illegale schijnreferenda in Oost-Oekraïne maken de weg vrij voor Russische annexatie. De Russische bezettingsautoriteiten claimen dat mensen in de regio's Lugansk, Zaporizhia en Gerson massaal voor Russische inlijving hebben gestemd. Vrijwel overal zou minstens 90% voor zijn. De Belgische auteur Lise Spit neemt volgend jaar het Boekenweekgeschenk voor haar rekening. Auteur en columnist Raoul de Jong neemt het Boekenweek Essay op zich. Het thema is Ik ben alles. Het weer, buien, af en toe zon en het wordt een graad of 14. Natacha. Mais avant, il y avait Nathalie. Puis tout de suite après, il y a eu Laura. Et ensuite, il y a eu Aurélie. Évidemment, il y a eu Emma. Mon Emmanuel et ma Sophie. Et bien sûr, il y a eu Eva et Valérie. Mais mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Euh. Mon amour, oui c'est promis Oui c'était la dernière fois Et je te promets que je t'ai tout dit Plus rien tu ne découvriras Plus aucune autre fille dans notre lit Elles m'ont mis dans de beaux draps Oui bien sûr j'ai choisi Mais pas celle-là Mon amour tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. to me Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi je t'aimerai pour toujours. mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste. Pourquoi, pourquoi la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus.